a cu. Cu Wat ik nou een keertje zou willen Een mooie strakke meid met van die lekkere billen Dat is toch met die hele grote ogen. Je weet wat ik bedoel en dat is echt niet gelogen. Dat is het mooiste wat er is, of heb ik het nou mis? Daar gaat hij nog een keer.